nadat ze waren opgepakt bij een demonstratie tegen het regime. Het rapport van de mensenrechtenorganisatie is gebaseerd op interviews met getuigen van het optreden van de veiligheidstroepen. Volgens hen zijn tientallen mannen en jongens tijdens en na het protest opgepakt en gemarteld, onder meer met brandende sigaretten zouden nog steeds mannen vastzitten. In het Britse parlement is vandaag een spoeddebat over een telefoonschandaal bij News of the World. Een medewerker van de krant zou in 2002 naar de voicemails van een vermist meisje hebben geluisterd. Ook zou hij sommige berichten hebben gewist, zodat de telefoon niet vol zou raken. Omdat er naar de voicemails werd geluisterd, kregen de ouders van het 13-jarige meisje hoop dat ze nog leven was. Het meisje werd uiteindelijk na zes maanden vermoord teruggevonden. De uitgever van News of the World noemt het onvergeeflijk als de beschuldigingen kloppen. Premier Cameron laat vanuit Afghanistan weten dat hij het schokkend vindt dat iemand zoiets kan doen terwijl het onderzoek in volle gang is. Japan gaat alle kerncentrales aan een stresstest onderwerpen. Daarbij wordt gekeken in hoeverre de centrales bestand zijn tegen grote rampen zoals de aardbeving en tsunami van 11 maart. Een aantal centrales is stilgelegd na de ramp en nog steeds niet herstart. Maar de minister van Handel belooft dat er geen energietekort zal ontstaan. In Japan worden op grote schaal airconditioners gebruikt, waardoor het energieverbruik zomers flink toeneemt. De bevolking is opgeroepen spaarzaam met energie om te gaan. In veel openbare gebouwen blijft de verlichting uit. Het weer overwegend bewolkt en in het midden en westen kans op bui. Overdag bewolkt in het hele land kans op buien. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS.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 Set the pace out living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. All my system and my thinking is a prison. Gotta break on now. Break it, break it. I need to cut it out.